dat al direct en ook Frankrijk roept zijn ambassadeur in Teheran terug. De Britse sancties volgden op een vernietigend rapport waarin staat dat Iran vrijwel zeker bezig is met het produceren van een kernwapen. Minister Kamp gaat de strijd aan met malafide uitzendbureaus. Hij zet vanaf morgen een speciaal team in om de uitzendbureaus aan te pakken. Er staan al een paar op de zwarte lijst. Kamp wil de uitzendbureaus aanpakken om uitbuiting van buitenlandse arbeiders tegen te gaan. De man die verdacht wordt van de verdwijning van een toeriste op Aruba is terug in de Verenigde Staten. Hij landde eerder op de dag in Miami nadat hij afgelopen nacht vrijkwam. De rechter vond dat er onvoldoende bewijs was om hem langer in de cel te houden. De toeriste verdween begin augustus. GroenLinks wil een onderzoek naar het opslaan van data van smartphonegebruikers. De Europese Commissie moet onderzoeken of de privacy geschonden wordt. Miljoenen smartphones, behalve iPhones, blijken software te bevatten waarmee de sms- en internetgegevens worden opgeslagen. Sunderland heeft Steve Bruce ontslagen als trainer. De 50-jarige Engelsman moet het veld ruimen vanwege de slechte resultaten dit seizoen. Door de nederlaag van afgelopen weekend tegen hekkensluiter Wigan Athletic daalden de Black Cats naar de 16e plaats in de Premier League. Het weer, eerst nog helder, maar vannacht neemt de bewolking toe. Het kwik daalt tot 4 graden. Morgen is het grijs en regenachtig. In de ochtend staat er een stormachtige wind. En tot zover het Novumnieuws. nieuws. 107.5 in de ether, 87.5 op de kabel. Maastricht FM. een heel eh, decent eh, trekken we naar weg. Ja, hij, eh, hij, op is weg. Hij is in de moed, hè? Ik krijg altijd zo'n goede zin van dit nummer. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Jazz Tournee Generaal, aflevering 22. Het is woensdagavond, 8 uur. Hier is uw troost, steun en toeverlaat om de rest van de week ook nog door te komen. De week is weer door midden, 8 uur, dus moeten we plaatjes gaan draaien. Theo, welkom. we mogen. We mogen. Ja. Ik vind het toch meer een moed Vind je het moeten? Ik vind het echt een moeten hoor. Hmm. Hartstikke zenuwachtig. Zal het wel goed gaan? Het, eh, vast en zeker. Mijn, mijn voorwerk is geschied. Maak je geen zorgen. oh, je, hebt dus je, je hebt je best goed gedaan. Ik heb mijn lesje. Eh, ja, ja, nee. Oké. Hoe heet de pianist eigenlijk van het intro? Dat is een goeie. Ja. Ik heb er geen antwoord op. Nee, ik ook niet. je, je, hebt hem toch uitgezocht, dat je Ja, ik, we vermoeden allemaal dat het Wynton Kelly is. En, eh, en ik vind het nog iedere keer heiligschennis dat ik op het moment dat het toem, toem. Doem, toem op vibrafoon eh, gepasseerd is. En Vincent Kelly begint eindelijk. Dat, we dan de, dat de, wij dan En dan mm. ga jij meteen met die schuif omlaag. Ik maak het, hem, is, het is maar goed dat ik niet aan die schuif zit. Ik maak hem de volgende keer wat langer, John. Ja? Ja. Oké. Hebben we vorige week gedaan. En de reacties waren overweldigend. <laughs> Echt. Ja. Twee van de vijf luisteraars hebben ook niet gereageerd. <laughs> We moeten er toch eens een keertje kunnen checken om te kijken Eigenlijk of er wel. mensen zijn die luisteren. Telefoonlijn openzetten, bewijzen van. Ik bedoel. Ja. Misschien zijn er mensen die een verhaal willen vertellen. Gaan we een nummer? Uh, 3440668. Dat is het nummer waarop u kunt bellen. Mocht u het ergens niet mee eens zijn. in nee, 0668, John. 0668. Ja, dat is hem. Zullen we het nog een keer halen? 3440668. Oh, oh, gaat maar. In Maastricht. Ja, ja. Oké. Eh, alle verzoekjes, eh, ja, behalve die van Benny Nijman, worden niet gehonoreerd. Maar u kunt wel uw verhaal kwijt. We gaan eh, van start. Eh... Waar gaan we mee van start? Gangstar. Ik dacht, eh, we, gaan eens met een paar eh, hip-hop nummertjes beginnen. Ehm, ja, laten we gewoon beginnen met Mass speel van Gangstar. Hartstikke lekker. one-time wonders. Couldn't say a fly rhyme if there was one right under their noses. I hate those motherfucking poses, but I'm so real to them it's scary. And with my unique skills, nah, you can't compare me. And no, we don't make whack tracks. And all the suckers get pushed back when I'm kicking real facts. I represent, set up shit like a tech boy. You're paranoid cause you're a son like Elroy. And you'd be happy as hell to get a record deal. Maybe a soul you'd sell to have massive appeal. I'm greater than all MCs. When I breeze, give me room, please. I be like fascinating when I be updating, cutting off white kids, pulling their trump cards. I thump hard and make them say that I'm God. Niggas be pretending they're hardcore. Never know the meaning of. But I get props like a slogan, and no man could ever try to diss when I kicks my jam. Lyrically deaf and connecting, complete mic record double checking vocals kill like weapons. But if I have to, I go all out with no mic. Yeah, that's right, cause I survive mad fights. And for my peeps, I truly care. Cause without some of them, I wouldn't be here. And they all know how I feel. The suckers be like playing themselves to have mass appeal. baggy slacks, some crazy hip hop. Check one, two, and you don't stop. Your head'll bop when I drop my crop of pure bomb. Just like the seashore, I'm calm and wild with my monotone style. Because I don't need gimmicks. Give me a fly beat, and I'm all in it. Word is born, I go on and on. For you, it's tragic, I got magic like wands, So I'ma end this lecture, and I bet ya. Those who kick dirt in due time, I'm gonna get ya. Cause I be kicking the real while they be losing the race trying to chase mass appeal. Uit de tijd dat DJ, Premier en Guru nog een onafscheidelijk duo waren. En vlak voor eh, de dood van de, de rapper Guru ehm, zijn ze uit elkaar eh, gegaan. Ehm, het is nooit meer goed gekomen tussen die twee. En gelukkig ging Guru wel nog verder. En we gaan gewoon een tweede nummer draaien van die eh, grote rapper. Met die heerlijke stem en die fijne intonatie. Ehm, en dat doet hij samen met Common in een sample van Bob James. Eh, en Common is de man die eigenlijk groot gemaakt is eh, eh, geworden door Kanye West. Ehm, als geweldige producer. En volgens mij heeft hij dit nummer ook geproduceerd. Ik weet dat niet helemaal zeker. Het is afkomstig van de laatste Jasmine Test, Volume 4. Luister naar Guru, Common en Bob James op de achtergrond met State of Clarity. My mind blows decisions at times indecisive and think about the paradox that life is. Keep my head to the sky and understand what Christ is. Turn off the news, cause every day is a crisis. Lifeless, on the couch, weeded out. It's certain type of about my life, I weeded out. I believe in the route of soul before paper, no gold before labor, truth told with no glazers. Days are getting darker quick, I was told it was written, I'm an author it. Wanna go the same place that the martyrs went. The black figures on the wall in my apartment. Like Ladanian, y'all, I be charging it. Touching down with the people from my town. It's the shot that be giving me my ground. Dug in the crates of my soul and I found clarity. Be yourself, man. wanna be so clear. Come hey, on. Yo, just be yourself, man. And be so clear. So just be yourself, Y'all man. be so clear, Come on, just be yourself, man. And be so clear, clear. Just be yourself, man. And be so clear. Come hey, yo, on. just be yourself, man. And be so clear. So just be yourself, Y'all man. be so clear, clear. Come on, just be yourself, man. And be so clear, clear. Toil in the trenches, face judges on benches, betrayed by some that I fed, not to mention. Standing here now in the best condition. Up, out of the dirt, so I suggest you listen. See, money can't make you or me. Protect my mind with nines, cause it shines more than jewelry. Used to do things that weren't too productive. Now I breathe life into mics for your comfort. I see past the groupies and gold diggers to find women. How I'm living, doing me and not savagely driven. Taught the game of fortune and fame. So I'm not playing no more. Hold the torch with flames. I've lost and gained at the same time. MCs biting and swagger jack and still commit the same crimes. Once you see past the surface, that trash is worthless. With me, you get a lasting purpose. Be yourself, man. Uh, be so clear. Come hey, on. yo, just be yourself, man. And be so clear. So just be yourself, y'all. Be so clear, Come on, just be yourself, man. And be so clear, clear. Just be yourself, man. And be so clear. Come hey yo, just be yourself, man. And be so clear. So just be yourself, y'all. Be so clear. Come on, just be yourself, man. And be so clear, clear. yourself. Uh, and be so clear. Come hey, on. yo, just be yourself. And, and be so clear. So just be yourself. Y'all be so clear. Come on, just be yourself. Man. And be so clear, clear. Just be yourself. Uh, and be so clear. Come hey yo, just be yourself. Man. And be so clear. So just be yourself. Y'all be so clear. Come on, just be yourself. Man. And be so clear, clear. van Guru met Common in een geweldige sample van Bob James. Dus een kleine stap naar A Tribe Called Quest. Begin jaren 90 kwamen die met een waanzinnige LP uit. Een dubbel LP nog wel. Ehm, ik ben de naam even kwijt. Iets, iets met drie regels en een hele hoop woorden. Maar er staat een, eh, een, nummer op met een sample van Billy Brooks. En Billy Brooks was een eh, hele goede trompetist die nooit de erkenning heeft gekregen die hij heeft verdiend, mijns inziens. Heeft nog een tijdje lang in Amsterdam rondgehangen in de tijd eh, mensen van een leeftijd die geboren zijn, zo halverwege de middeleeuwen, weten nog dat Rosa King een eh, geweldige saxofoniste was. Die niet kon spelen, maar toch geweldig was. En die jij volgens mij in het verleden ook nog eens ooit hebt weten te engageren. Ja, ja, ik was, ik was 19 of zo toen ik eh, voor het eerst een concert met... En, en het was uit de tijd dat uh, eh, Candy Dulfer de eerste funky stuff had. Ja. Die heeft het vak ook bij Rosa King geleerd. Een vrouw met een enorme persoonlijkheid. Fantastisch. Ja. En eh, die haar zeer beperkte gaves op sax. Eh, want ze was van origine een balletdanseres. Maar toen werd ze 50 kilo dik. En toen dacht ze, ik steek een sax in mijn klep. En dan ziet het er ook wel goed uit. Maar de aanstekelijkheid was groot. Kan ik de aanstekelijkheid was groot. Ze had minimaal een band die eh, bestond uit 12 personen. En dat funkte altijd gigantisch. Goed, uit die tijd stamt ook een, een zeldzame LP van Billy Brooks op trompet. Ehm, en die, de, de gasten van uh, A Tribe Quest hebben dat op een gegeven moment eh, op de kop weten te tikken. Gesampled en daar is het volgende nummer uit ontstaan. Een klassieker in het hip-hop genre, in het jazzy hip-hop genre dan wel. Luck of Lucian. the tale of the French who prevailed through the Mr. Crazy rabbits who were always on his tail. Rent ain't on sale, your roomie starts to wail. Get caught with stolen goods, then you will go to jail. If you go to jail, then who will pay the bail? They put you back to France on a ship with a sail. Escargot, Lucy and you eat snails. Hey, Tip, what's wrong with snails? from the Zulu nation from a town called Puri. Yeah. Came to America to find liberty. Uh-huh. Instead of finding pleasure or your family's misery. Mm-hmm. But listen, Lucy, and you have a friend in me. Oh, luck, luck will drive your butt batty. Yeah. Next time you fix some wheels, make it a caddy. In terms of doing good, I know you wish you really could. But listen, brother man, I really think you can succeed with the breed of the brothers who you back. Yeah. It's the creme de la creme. And you can vouch for that, it'll take a minute, Rice. So take my advice. Trust in us, thus you trust in your life. Lucian, uh-huh. Lucian, Lucian, Lucian, you you should know. Are you ready, Lou? This one is for you. Coming from a true blue, fits like a shoe. on, start stare or on, tell Lucy, and I'll leave it up to you. that last, gonna backlash fast. Can you get a grip on the crackhead dip? sold you a paper bag. Guess he saw you coming. VCR from a neck boom bumming. Ten dollars, brother, he was humming and strumming. Only had twenty, you was living like you're slumming. Gave him the money, well, I thought that was something. Looking like a kid who was lost and crumbing. Don't worry about a thing, I won't get specific. This is a song that is long and prolific. Think of the stuff that I said if you can. Figure it out, compute, understand. No problemo, I'll help you with your demo. If you go to the store for me. Lucian, I'm just kidding. You should know. Gotta get a grip on the missions you be taking. Not so much the mission, but you got crazy ignition. Sure, the sugar babies wanna give you a chance with the French savoir-faire and the sexy glance. But is she really fly or is she a guy? I won't ask why, cause I know that you try. You try too hard, is that the answer to the riddle? Instead of doing so much, why don't you do just a little? Boy, what a cat, I guess we shouldn't treat him bad. In fact, it would be nice if we understood him right. A case of positioning the feet in the shoes. Sympathetic reason in the case of the blues. Lucian is blue, even though he's really brown. I had to make the sound. His life is too profound. On the up and up, he's something like a little pup, Young and naive, it's hard to believe. As long as you're strong, you can quest with the quest is. Jolly like a jumping bean or a jester. Lucy and Lucy and Lucy and Lucy, and you should know. uit de tijd dat... Ehm, nee, en een genre dat eh, eh, hip-hop nog ook over iets anders kon gaan dan. Eh, hey bitch, I'm gonna fuck you in the ass till you like it. En wat ook heel prettig kan zijn op zijn tijd, maar als ze het dan echt wil. Maar die jongens zongen nog ergens anders over. <laughs> ja, ik weet het ook niet, maar ik vond de Tripod Quest altijd heel erg lekker en het is volledig gerechtvaardigd. Dat decent, ze decent gevaarlijk noem ik het. Hè? Ja, ja, maar dat ze met jazz aan de haal gaan. En ze doen het op een goede manier. Ja, ja, In 2000 kwam er overigens een cd uit die ehm, binnen eh, een <clears throat> kleine groep van eh, eh, muziekliefhebbers wel... Ehm, enige aandacht kreeg. En dat was de CD Shallow and Profound van Yonderboy. En Yonderboy is de zoon van een of andere verlichte Hongaar. die ook ten tijde van het communisme nog. Ehm, eh, ja, bepaalde progressieve platen, eh, zoals eh, de Doors in de jaren 60 en zo, uh, Hongarije wist in te slepen. Mm daar zijn zoon mee vergiftigd heeft. En zijn zoon is ook de muziek ingegaan. En die kwam met een totaal on ontwapenende CD. En ja, die heette de Shallow and Profound in 2000. En ehm, had daar wel enig succes mee. En niet onterecht. We gaan er nu een nummer van draaien. Ehm, ik heb ze nog naar Maastricht eh, gehaald in Café Zuid. Dat, eh, eh, toen nog die Jonderboy. Jonderboy, ja, ja. En, en, ja. die vindt, vond zijn domicilie ook in Hongarije? Of moet ik dat zien? Jonderboy was een Hongaarse band. Ehm, die dus eh, totaal ja, vreemd en naïef eh, naar muziek keken en eh, alles door elkaar gooiden. En dat, dat kom je wel vaker tegen in het Oostblok. Dat ze net zo goed James Last samplen, omdat ze dat toevallig voor handen hebben. Of mm, mm. iets van Boney M of ABBA. Balkan mix. Balkan mix. En, en, en, dat vermengen. Maar dit is niet echt Balkan. Dit is echt wel heel erg goed. Want die jongen die wist wat ehm, rust en stilte was in muziek. En dat hoor je ook in, in het volgende nummer terug. Um, Ga maar gewoon luisteren naar Yonderboy met Pabadam. Over een maandje is het alweer twaalf jaar oud en het is heerlijk. En het is ook wel de meest diepzinnige tekst die een lied ooit gehad heeft. Want volgens mij heeft ze niet meer gezongen dan Pabadam, Padam. Hmm, maar het zou wel Hongaars zijn voor... In het, in het, eh, ik hou van het, levenslicht. In het, in Balatons, eh, eh, dialect betekent dat heel veel. Ja, ik vond het hemels Hongaars. Hemels Hongaars? Ja. Oké. Nou, laten we dan verder gaan met een eh, nummer met een prachtige titel. Uh, eh, Astro Gilberto heeft het ooit gezongen in dezelfde sessie waarop eh, deze opname plaatsvond. Het was namelijk een opname tegelijkertijd geïnitieerd door Creed Taylor van het CTI-label. Die nam op één dag een LP op voor zowel Stanley Tarantine als voor Astro Gilberto. En dat zijn alle twee geweldige albums. Deze track komt van het album Soul Song. Dat dus op diezelfde dag is opgenomen. In de studio waren Sivuca, Toots Tielemans, Deodato himself, Astro Gilberto, maar dus ook Stanley Tarantine. En jullie gaan naar hem luisteren in een prachtige ballad. I haven't got anything better to do. op en het waait op je hmm. Ja, gekscherend hadden we het inderdaad al over die ene automobilist die voor dat rode stoplicht stond en nu eens niet aan ergernis toe was, maar dacht, laat het maar lekker rood blijven. Ja, en heel heftig begint te masturberen de, stroperige violen. Het is een prachtig arrangement. Die Diodato die kon er toch wat van. 1971 hebben we het over. Hè? Dit is toch wel heel erg lekker. Jullie worden weer verwend, lieve luisteraars. Zo ook met het volgende nummer. En dat is een nummer van Winton en Alice Marsalis. Winton, eh, de zoon op trompet, Alice op eh, piano en nog wat andere konuiten erbij. Hebben ooit een, eh, een, een, album opgenomen dat heette Joe Cool's Blues. Waarin de, vooral de composities van Vince Guaraldi, de, de pianist met Hangs, porno Hangs nog. Ehm, die alle eh, composities kreeg voor eh, Charlie Brown, eh, de tekenfilms. Oh, ja, ja. ja. ja. Ehm, dat hebben ze daar ehm, ja, in, in, in, een nieuwe uitvoering te horen gebracht. Zo ook het volgende nummer, Peppermint Patty. en jullie bovenste eigen DJ Blowtone kondigde dit nummer aan als een nummer van Winton en Alice Marsalis. Maar nou ja, die spelen alle twee mee op de CD. En laat dit nou net het nummer zijn waarop Winton niet meedoet. Maar volgens mij wel Marvin Smithy Smith op drums, als ik me niet vergis. en die was erbij. Die kan er wel wat van, dacht ik zo. En Alice is toch geen onverdienstelijke pianist. Heel erg lekker. We gaan even terug in de soul tijd met Wilson Pickett. Gewoon een klassieker. Funky Broadway. leven was nog overzichtelijk in de jaren 60. Een nummertje hoefde niet langer te duren dan 2 minuten 33. En dat duurde dit nummer van Wilson Pickett Funky Broadway. Met een waanzinnige bassist en een saxofonist die zowaar nog even mocht soleren. Dat moet dus eind jaren 60 zijn, want daarvoor was het echt nat dan hoor. Dan was het gewoon een themaatje blazen. Ik zal hem een extra tientje opgeleverd hebben, denk ik. <laughs> Excuses, Unis. Ja, denk ik ook wel. Of een tientje boete. Jij mag boete. niet soleren, saxofonist. Jij moet jouw ego maar thuis. Eh, James Brown die deelde zulke lakens uit. Ja, ja, ja, dat was eh, de Louis van Gaal onder de... Kan je wel zeggen. Ja, toch? Ja, nou, maar die had het al lang geklaard volgens mij als het om een Ajax-kamp ging. Denk ja, je niet? dat denk ik ook wel. Met zijn ego. Met James Brown was Ajax al lang oh. weer kampioen oh, geweest. En wat dat betreft is het fijn dat hij dood is, want niets is erger dan dat Ajax kampioen wordt, zeg ik altijd maar. Lang leven Feyenoord. telefoon, telefoon. Oh, daar staan ze voor de deur. Theo, schiet ze dood. We gaan door met Machito. Machito was een van de grootheden uit Cuba die naast Tito Puente en Celia Cruz eigenlijk in, het, in, in diezelfde tijd ook waanzinnige muziek maakte. uit een uit een, ja, van een album dat heette Boogaloo eh, Pow Wow uit 2006. Een verschrikkelijk goede verzamelaar. Waar werkelijk, op het is een dubbel LP waar geen enkel slecht nummer op staat. Behalve dan dat ze allemaal vreselijk obscuur zijn en eh, bijna niet te krijgen. Komt eh, dit nummer van Machito en jullie gaan luisteren naar Tanga. Tanga, Buroboya. Oeh. Ah. Zo. Machito, <laughs> haha, je sleept me naar de poorten van de hel als je me de hele avond in een toko duwt waarin alleen maar salsa gedraaid wordt. Maar dit is wel zo verschrikkelijk lekker. Ongelooflijk goed, Machito met Tanga van de, verschrikkelijk goede verzamelaar Boogaloo Pow Wow. Koop dat album als je hem eh, kunt scoren. Heel erg goed. En we gaan een paar honderd, misschien wel een paar duizend kilometer eh, verder naar het zuiden. We blijven even in eh, Zuid-Amerika. We gaan naar een opname van Sergio Mendes en het Bossa Rio Trio eh, uit de jaren 60. ook afkomstig van een hele aardige verzamelaar bij elkaar gebracht door Nicola Conte. En die verzamelaar heet Bossa Nova and the Rise of Brazilian Music in the Late 60s de late 60s of gewoon de 60s. Ik weet het niet meer helemaal precies. Maar we gaan naar, <laughs> luisteren naar een eh, Braziliaans nummer, instrumentaal, en dat heet Primitivo. Primitivo van Sergio Mendes en het Bossa Rio trio. Geweldige opname. Heerlijk dat dit eh, weer eh, verkrijgbaar is dankzij eh, de verzamelwoede van Nicola Conte op het album. Ik heb het toen straks al genoemd, maar ook dit is weer de moeite waard om het aan te schaffen, lieve luisteraars. Bossa Nova and the Rise of Brazilian Music in the 60s check dat album uit. Doe het gewoon. Eh, doe jezelf een plezier voor deze kerst. Of laat jezelf eh, eh, verwennen door je geliefde. Of Sinterklaas. Het Sinterklaas met je staf. nee, daar gaan we geen, geen grapjes over maken. Vind ik helemaal niet leuk. Uit de leak van hele grote trompetisten zal Art Farmer niet eh, herinnerd worden in de toekomst als een Rembrandt of een Van Gogh. Misschien wel als een Roy Lichtenstein of een, of een Karel Appel of zo. Dus ja, zeg het maar, is dat allemaal minder. Maar ik, dat zijn nog mooie predicaatjes die je uitdeelt. Vind ik ook, want Art Farmer verdient eigenlijk nog veel meer erkenning dan die laatste schilders die ik genoemd heb. Om, want het vergelijk gaat natuurlijk helemaal mank. Art Farmer was een geweldige eh, mm, trompetist. Hij maakte in 1959 een album dat heette Brass Shout, waarop een hoop eh, brass te horen is. Dus een hoop blaaswerk. Ga luisteren en genieten van Minor Vamp. Die hadden het genoegen om te mogen luisteren naar <laughs> Art Farmer met Minor Vamp uit 1959 van de LP Brass Shout. Hmm. Een heerlijk nummertje, dacht ik zo. En dan is het tijd om het laatste nummer eh, te gaan draaien van dit eerste uur dat voorbijgevlogen is als een, een snelle hap in de Febo. Mm, ja, zoiets. Ja? ik had het niet beter kunnen zeggen. Oké. Thelonious Monk, een van de grootste, beste en eh, meest originele pianisten die de jazz ooit heeft voortgebracht, naar mijn smaak. <coughs> Sorry. Ik. Ehm, had een kriebel in mijn keel. Nou, eh, in 1956 mocht hij met een droombezetting Clark Terry op trompet, Sonny Rollins, Hal op sax, Paul Chambers op bas en Max Roach op drums. Zo, kom er maar eens om. Een LP opnemen eh, en die heette Brilliant Corners. Ook zo'n album dat eigenlijk in iedere jazzcollectie thuis hoort. thuis hoort. Ga luisteren naar zijn eigen compositie, Bamsha Swing. Thank you.